van 11 uur. Jobboot met het NOS-journaal. In Zuid-Korea is opnieuw iemand overleden aan het MERS-virus. Het totaal aantal doden stijgt daardoor naar 10. Vrijwel alle slachtoffers kampten al met gezondheidsproblemen... voordat ze besmet raakten met het MERS-virus. Inmiddels hebben meer dan 100 mensen het virus opgelopen. Om verdere besmettingen te voorkomen zijn meer dan 2800 mensen in quarantaine geplaatst... en blijven zo'n 2000 scholen dicht. Het Centraal Planbureau vindt dat de WW-uitkering na verloop van tijd lager moet worden. Nu krijgt een WW'er minimaal 70% van zijn laatst verdiende loon, maar dat is volgens het CPB geen stimulans om een baan aan te nemen. Om meer 55-plussers aan het werk te krijgen, zouden werkgevers voor hen een tijdelijke loonsubsidie moeten krijgen. In Groot-Brittannië heeft zo'n subsidie volgens het CPB goed gewerkt. De in opspraak geraakte Engelse biochemicus en Nobelprijswinnaar Tim Hunt heeft ontslag genomen aan de Universiteit van Londen na zijn omstreden opmerkingen over de omgang met vrouwen. Op een conferentie pleit hij voor laboratoria met alleen maar mannen, omdat er vaak problemen met vrouwen zijn. Gisteren zei hij spijt te hebben van zijn opmerkingen. Die waren volgens hem grappig bedoeld. Hunt kreeg in 2001 de Nobelprijs voor geneeskunde. In Nepal zijn zes dorpen getroffen door een aardverschuiving die ontstond als gevolg van hevige regenval. Daarbij zijn 15 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten worden nog 12 mensen vermist. De aardverschuiving was in het bergachtige noordoosten van het land. Nepal werd in april en mei getroffen door twee zware aardbevingen, waarbij 8700 mensen om het leven kwamen. Jordi Klaasie haakt af bij Oranje. De middenvelder van Feyenoord heeft buikgriep en kan daardoor niet spelen in de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd vrijdag tegen Letland. Bondscoach Guus Hidding heeft nu nog maar 21 spelers. Eergisteren viel verdediger Ron Vlaar al af. Hij had een kuitblessure. Het weer volop zon, in het zuiden wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan kan de temperatuur oplopen tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat voor Muiden 2 kilometer file. Ta 27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum 3 kilometer. De brug staat daar open.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 Lots for living, yeah, that's our philosophy. We turn returning 25. You can make it, make it and by. We're not daddy, we're not me. But we do as please. We go fishing or go sailing in the sea. Life's for living, yeah, that's our philosophy.